en pas op hun 15e op social media te laten. Nu komen daar dus ook grenzen bij voor hoeveel kinderen op een schermpje zitten te turen. Vertelt politiek verslaggever Rol Bolsjes. Staatssecretaris Karremans stelt dat 13% van de jongeren... risico loopt op problematisch sociale mediagebruik. En het kan ook bijvoorbeeld eh, schadelijk schadelijk zijn voor de ogen. Daarom komen ze met een advies voor hoeveel schermtijd er per leeftijdscategorie gewenst is. Tot twee jaar helemaal geen schermtijd. En dat loopt dan op tot maximaal drie uur per dag voor een kind van 12 jaar en ouder. Die leeftijden worden niet vastgelegd in een wet. Het blijft dus een advies. Het kabinet hoopt dat ouders dat advies serieus nemen. Asielzoekers uit Libanon kunnen weer worden uitgezet naar dat land. Ze verliezen hun tijdelijke bescherming, omdat het kabinet Libanon weer veilig genoeg vindt. Eind vorig jaar werd besloten dat Libanezen voorlopig niet teruggestuurd konden worden... vanwege gevechten tussen Israël en Libanon. Het kabinet vindt de situatie nu niet meer te gevaarlijk. Een bejaarde Italiaanse man is vannacht in Rome met zijn auto van de beroemde Spaanse trappen afgereden. Hij maakt een verwarde indruk en had niet gedronken. Hij is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De auto is met een kraan van de trappen afgetakeld. gehabt. Een harde knal gisteravond laat in de buurt van het centrum van Tilburg. Een auto knalde door de gevel van een showroom vol klassieke auto's. Er is veel schade, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De eigenaar eh, die vertelt tegen mij dat hij gisteravond om kwart over elf nog aan het sleutelen was aan een aantal oldtimers. Toen hij ineens een enorme klap hoorde. Hij ging naar voren naar de showroom, zag helemaal niks meer. Want de hele showroom was één grote stofwolk. Toen het allemaal optrok, toen bleek de schade enorm te zijn. Een klassieke BMW werd geramd en knalde tegen een ander model. Ook hebben meerdere wagens lakschade door rondvliegend glas. Volgens de eigenaar van de garage was de automobilist onder invloed van pillen en lachgas. Heb ik nog het weer. Vrij zonnig met in het binnenland een paar stapelwolken. Aan de kust wordt het 21 graden. In het binnenland 24 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in Noord-Holland. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring Zuid. Daar is de vertraging in beide richtingen ongeveer 5 tot 10 minuten... bij Amsterdam Buitenveldert. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Daar sta je voor de aansluiting met de N196 ongeveer een kwartier te wachten... De A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat het nog vast bij knooppunt de Nieuwe Meer.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 Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L-A-N I ZFM 106.9 FM 106.9 FM. ZFM. We've got to do for self now. Before you know, the world will be passing us by. So hear my song. Come on, it's time to organize. And I said we got to put our heads together.